In Turkije is voorzitter Yildirim van de voetbalclub Fenerbahce tot een gevangenisstraf van zes jaar en drie maanden wegens matchfixing. Ook andere verdachten werden vandaag veroordeeld wegens pogingen om de resultaten van voetbalwedstrijden te manipuleren. Yildirim komt vandaag wel op vrije voeten. De Turkse wet staat vrijlating toe als een veroordeelde al een deel van zijn straf heeft uitgezeten. Yildirim zat een jaar in voorarrest. Weer vanmiddag geregeld zon, het is 20 tot 22 graden. Morgen vooral in het westen veel bewolking. En overal kans op een bui. De dagen daarna stijgt de temperatuur naar 25 graden. Dagelijks kans op een aantal stevige buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag.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 De Rijksgebouwdienst heeft het hele weekend metingen verricht, maar geen oorzaak gevonden voor de trillingen die het personeel vorige week voelde. De toren werd toen ontruimd nadat het personeel trilling had gevoeld. Tijdens het onderzoek zijn geen nieuwe trillingen gemeten en het gebouw is ook niet verzakt. De Rijksgebouwdienst heeft nog geen idee wat de oorzaak was. De kantoortoren waar 1500 mensen werken is sinds donderdag gesloten. Vandaag wordt besloten of dat zo blijft. Politie en justitie hebben geen vertrouwelijke informatie aan de NOS gegeven over het deal van het OM met kroongetuige Peter Laes. Dat heeft de justitie meegedeeld na een onderzoek van de Rijksrecherche. De NOS maakte in maart bekend dat Laes voor zijn getuigenis in het liquidatieproces 1,4 miljoen euro en een lagere straf krijgt. De advocaat van de S deed aangifte omdat de details volgens hem vrijwel zeker uit het getuigenbeschermingsprogramma van de politie of het OM komen. De journalisten van de NOS die zijn gehoord door de Rijksrecherche willen niet zeggen van wie ze de gegevens gekregen hebben, omdat ze hun journalistieke bronnen willen beschermen. De chef van de Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst, Heinz Vrom, gaat met vervroegd pensioen. Duitse media brengen zijn vertrek in verband met de blunders die zijn dienst gemaakt heeft bij het onderzoek naar de racistische moorden door neonazies. In dat onderzoek zijn belangrijke documenten vernietigd. Tussen 2000 en